Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een Franse arts heeft mogelijk meer dan 200 slachtoffers gemaakt... in een groot misbruiksschandaal. De zaak kwam begin deze week naar buiten. Afgelopen dagen hebben zich meer vrouwen bij de politie gemeld... die mogelijk slachtoffer van de arts zijn geworden. De chirurg van 68 zit sinds 2017 vast... op verdenking van vier gevallen van kindermisbruik. In het onderzoek vond de politie gedetailleerde dagboeken met tekeningen... waarin uitgebreid beschreven stond hoe hij zijn slachtoffers had misbruikt. Bijvoorbeeld na operaties. Milieuorganisaties willen dat Nederland vlees- en sojaproducten uit het Amazonegebied gaat boycotten. Zo willen ze Brazilië dwingen om maatregelen te nemen tegen het grote aantal bosbranden in het gebied. Verschillende Europese landen voeren de druk op Brazilië op. Frankrijk en Ierland willen een handelsdeal met Zuid-Amerika tegenhouden als president Bolsonaro zijn milieubeleid niet snel aanpast. Ook het Nederlandse kabinet maakt zich grote zorgen over de situatie in het Amazonegebied, maar volgens premier Rutte lossen de dreigementen van de Frans en de Ieren nu niets op. De automarkt krimpt en daarom staan er opnieuw veel banen op de tocht bij VDL Netcar in Boren. Vanwege een dalende productievolume zal het personeelsbestand ook flink gaan inkrimpen, schrijft het bedrijf in een notitie die in handen is van L1. Netcar bouwt auto's voor BMW. Eind dit jaar wordt duidelijk om hoeveel banen het gaat. De Duitse wielrenner Marcel Kittel stopt ermee. De 31-jarige sprinter zegt dat hij het niet meer kan opbrengen. In mei had Kittel zijn contract bij Katusha Alpecin al laten ontbinden... vanwege gebrek aan vertrouwen en prestatiedruk. De Duitser boekte als prof 89 overwinningen... waaronder 14 etappes in de Tour de France. Het weer, het is zonnig en ook vanavond blijft het nog een tijd lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 11 en er is kans op wat nevel of mist. Het weekend wordt overwegend zonnig, lokaal kan het 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A6 Muiden richting Lelystad... tussen knooppunt Almere en Lelystad.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 day. Swedish industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us.